Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 1500 Russen hebben in een mars door Berlijn geprotesteerd tegen de oorlog in Oekraïne. De protestmars werd geleid door de weduwe van oppositieleider Navalny. De mars eindigde bij de Russische ambassade in de stad. Daar werd onder meer de vrijlating van politiek gevangenen geëist... en berechting van president Poetin door het internationaal strafhof in Den Haag. Bij een frontale botsing tussen twee auto's in het Duitse Ochtroep... zijn alle zes de inzittenden om het leven gekomen. Afgelopen nacht kwam een van de auto's op de verkeerde weghelft terecht... vermoedelijk nadat het in een slip was geraakt. Bij het ongeluk net over de grens bij Enschede brandde één auto helemaal uit. Volgens de Duitse politie gaat het om het zwaarste verkeersongeval ooit in de regio. Duitse media melden dat onder de slachtoffers een voetballer zat... die lange tijd voor de plaatselijke club speelde. De wedstrijd van die club zijn afgelast. Er moeten de komende jaren 50.000 nieuwe elektriciteitshuizen worden gebouwd. Volgens het kabinet is dat noodzakelijk omdat het stroomnet overvol raakt. Dat betekent dat in één op de drie straten in Nederland de komende jaren een nieuw huisje moet komen. Netbeheerders en gemeenten mogen zelf bepalen waar ze die neerzetten. Omwonenden kunnen daar geen bezwaar tegen maken. Ook niet als ze midden op een speelveld of op een parkeerplaats worden gezet. Op het illegale muziekfeest in Peer, net over de grens in België... heeft de politie acht mensen opgepakt, meldt de Vlaamse omroep VRT. Bijna 80 mensen kregen een boete voor alcohol en drugsgebruik in het verkeer. Op het feest, dat werd gehouden in de vroegere meubelfabriek Heilen... kwamen ook veel Nederlanders af. Er zouden ruim duizend bezoekers zijn geweest. Het weer in het hele land buien. Vannacht is het een graad of drie. Morgen bewolkt en in de loop van de dag weer regen. En dan wordt het ongeveer zeven graden.